Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In Capella aan den IJssel in Zuid-Holland was vannacht een explosie bij een huis. Het raakte beschadigd. Volgens de politie was er toen niemand thuis. Dit jaar zijn er al meer dan 50 explosies bij huizen in de regio Rotterdam geweest. De beveiliging is flink opgeschroefd volgens de politie op plekken waar het misging. Die worden in verband gebracht met de drugshandel in Amsterdam is het gisteravond uit de hand gelopen bij de RAI. Daar kon worden gestemd voor de Turkse verkiezingen... maar tegen het einde brak een grote vechtpartij uit. Daarbij werd onder meer met stoelen gegooid. Tientallen agenten met honden en de ME kregen de boel weer rustig. En de zware regen- en onweersbuien van gisteren hebben op veel plekken voor problemen gezorgd. Het water kon niet weg op stukken snelweg en in tunnels. Op Amsterdam Centraal sloeg de bliksem in en lag het treinverkeer een tijdje plat. Vanwege de buien gold code geel in zeven provincies. En voor alle kaasliefhebbers is het te hopen dat ze een voorraadje in de koelkast hebben... want medewerkers in de zuivelindustrie gaan staken. Ze willen meer salaris. Deze stakers zeggen tegen Hart van Nederland dat het zou kunnen... dat het in de supermarkt even met minder kaas moeten doen. Ja, dat doe ik niet met liefde. Maar ja, je moet maar. Eh, wij moeten ook iets meer verdienen. Alles is hartstikke duur geworden. En de hoge heer maken zelf veel winst. En daar winnen ze wel mee. En hun eigen zelf de hoge bonussen toe. En waarom wij niet? De staking begon zaterdag bij een kaasfabriek in Steenderen in de Achterhoek. En het weer nog. Ja, eigenlijk van alles wat. Nu op veel plekken grijs en behoorlijk wat mist. Later zijn er opklaringen met zon. Maar vooral in het oosten ook weer flinke buien met mogelijk ook onweer. Het wordt 18 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De meivakantie is voorbij en de dagelijkse files zijn terug van weg geweest. Daarnaast is het mistig. In de regio komt dichte mist voor. Het zicht is soms zelfs minder dan 100 meter. Wat opvalt is de A7, Hoorn richting Zaanstad. Bij knooppunt Zaandam is de spitsstrook dicht vanwege de dichte mist. Houd rekening met 17 kilometer file vanaf Avenhoorn en 40 minuten vertraging.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 Volgens de RAI ontstond er ruzie tussen vertegenwoordigers van twee politieke partijen. Er is niemand aangehouden. In Capelle aan de IJssel is vannacht een explosie geweest bij een woning. Niemand raakte gewond. En of er een link is met een serie explosies in de regio Rotterdam is nog niet duidelijk. Rusland heeft in het gebied rond de kerncentrale van Zaporizhia bijna 1700 mensen laten evacueren. Moskou vreest een Oekraïns offensief in het geannexeerde gebied. Het weer in het westen, zuidwesten en midden van het land. Plaatselijk dichte mist, die verdwijnt de komende uren. In het noordoosten is het zonnig. Vanmiddag buien, mogelijk met onweer, wordt het 18 tot 23 graden. En dat is nou juist het probleem. Ik word geleefd. Ik word geleefd door de goddamn do do do do do do do touch gives me chills and we ain't even close yet.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 go, no one knows. Uh -huh. Cute smile, plenty dough, and we ain't even close yeah. Solid as a rock. How many ways can you hit the spot? Show me what you got, 'cause we ain't even close yet. Feeling weak, listen as I speak, i I'm careful as a creep.